Michel Koenen met het NOS-journaal. Vorig jaar was er een recordaantal antisemitische incidenten in ons land. Het registreerde er 379, 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. En vooral op scholen was het raak, daar waren meer dan vijf keer zoveel meldingen. Joodse leerlingen zochten soms een andere school of veranderden hun achternaam. En ook Joodse instellingen, organisaties en personen kregen veel haatmails. En vooral het laatste kwartaal schoot het aantal meldingen omhoog. Gebeurde na de aanslagen van Hamas op 7 oktober. In Amerika, Amerika, Mexico en Canada hebben mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Miljoenen in totaal. Even na 8 uur gisteravond was de eclipse als eerste te zien in Mexico. Later dus ook in delen van Amerika en Canada. En even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden komen. Zoals in de Amerikaanse stad Indianapolis het beroemde circuit open... zodat mensen naar de eclipse konden kijken. In de Russische stad Orsk, niet ver van Kazachstan... hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de lokale autoriteiten. Vrijdag bezweek een damwand na zware regenval... en liepen delen van de stad onder water. In eh, Orsk komen twee grote rivieren samen. De betogers verwijten de autoriteiten dat er voor te veel geld een slechte dam is gebouwd. Ze riepen schande en Poetin help ons. En de strijd om de titel in de eerste divisie blijft spannend. Koploper Willem II kwam niet verder dan 1-1 tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht. En heeft nog maar drie punten voorsprong op de nummer 2. Dat is Rode JC uit Kerkrade. En die ploeg die heeft dan weer drie punten voorsprong op de nummer 3, FC Groningen.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 One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until Aguilera. the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they it always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay.